Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De NS verwacht dat de treinen de komende dag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kieran, maar de meeste daarvan zijn voor de ochtendspits verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS rijdt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. In de Gazastrook lijkt opnieuw zwaar te worden gevochten. Er zijn talloze lichtkogels te zien en zware explosies te horen. Ook klinkt het gezoem van Israëlische drones. De afgelopen dag liet het Israëlische leger weten dat Gaza-stad volledig is omsingeld. De stad is volgens Israël het bolwerk van Hamas en er zou ook op de grond worden gevochten. Premier Netanyahu zei dat de strijd nu op het hoogtepunt is. Tennisser Tellen Griekspoor is er op het Masters-toernooi van Parijs... niet in geslaagd te winnen van Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld. De Nederlander won wel de eerste set en wist de tweede tot een tiebreak te brengen. Maar die verloor hij. Daarna was Djokovic ook in de derde set te sterk voor Griekspoor... waardoor de Serviër nu doorgaat naar de kwartfinales in Parijs. Djokovic zei na afloop dat Griekspoor het had verdiend om te winnen. Ajax heeft onder interimtrainer Van Schip zijn eerste overwinning in de eredivisie geboekt sinds 12 augustus. Thuis wonnen de Amsterdammers de inhaalwedstrijd tegen Volendam met 2-0... dankzij doelpunten van Bergwijn en Akpom. Door de zege klimt Ajax van de laatste naar de vijftiende plaats. Het weer. Vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het eerst nog hard tot stormachtig.